Dit is Helene Ecker met het NOS-journaal. Bij een grote brand in de Rotterdamse wijk Schiebroek zijn zeker tien mensen gewond geraakt. Het vuur in een portiekflat ontstond waarschijnlijk na een ontploffing, melden de hulpdiensten en ooggetuigen. De brandweer en andere hulpdiensten rukten massaal uit. Ook werden er traumahelikopters naar Schiebroek gestuurd. Inmiddels is de brand onder controle. Tientallen flatwoningen en huizen in de buurt liepen schade op. Door de ontploffing zijn onder meer ramen weggeblazen en raakten sponningen vervormd. Op de snelwegen waren vorige maand flink meer files dan in januari een jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van de ANWB. Het kwam vooral door slechte weersomstandigheden en ongelukken. Bovendien ontstonden verkeersopstoppingen door afgesloten rijstroken als gevolg van spoedreparaties. De fileswaarte, dat is de duur van de file maal de lengte, was in januari 40% hoger dan in dezelfde maand van vorig jaar. Ruim 300.000 mensen hebben dit jaar het internationale filmfestival Rotterdam bezocht. De films, debatten en andere activiteiten trokken vorig jaar 15.000 bezoekers minder. De film die bij het publiek het meest in de smaak viel was The Dark Horse. Een waar gebeurd verhaal over een man die zich ondanks zijn psychische problemen sterk maakt voor achtergestelde kinderen. In het Tsjechische Tabor is Mathieu van der Poel wereldkampioen veldrijden geworden. De 20-jarige van der Poel reed bijna van start tot finish aan de leiding. De Belg Wout van Aert eindigde op 15 seconden als tweede en Lars van der Haar veroverde het brons. In de eredivisie is de achterstand van Ajax op koploper PSV opgelopen tot 9 punten. De Amsterdammers gingen in Arnhem met 1-0 onderuit tegen Vitesse. Feyenoord versloeg met 2-1 ADO Den Haag en Pek Zwolle won zijn uitwedstrijd tegen FC Utrecht met 2-0. Het weer nog. Vanavond en komende nacht is het wisselend bewolkt en koelt het af tot rond het vriespunt. Morgen trekken winterse buien over het land bij ongeveer 4 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB.